Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Frankrijk gewonnen. Hij mocht vooraan beginnen, raakte die positie in de eerste bocht alweer kwijt... en wist het daarna nog heel spannend te maken. Helemaal aan het eind kon die Lewis Hamilton toch nog voorbij. 0,8 is het gat. Zeg het maar, Jan. Eh, hij gaat nu bijna tegen zijn versnellingsbak aan. Ja, hij zet hem er al naast. Het is, en eh, het is al gebeurd. het is al oh, gebeurd. Houdt hij die bocht? Ja, hoor. Ja, ja, ja, Oh, wat een, houdt hij wel. Wat een gedecideerde zeg. Max stond al bovenaan in het WK-klassement. Dankzij de overwinning van vandaag is het gat met Hamilton nu 12 punten. Jurgen Konings, de Belgische militair naar wie ruim een maand is gezocht, is doodgevonden. De politie vond het lichaam na een tip van de burgemeester van Maas-Eik. Die was in het gebied met een groep aan het mountainbiken toen ze een sterke lijkgeur roken. En toen heb ik de coördinaten eh, genoteerd eh, met de groep van eh, waar wij daar gestopt zijn. En is de politie naartoe gegaan inderdaad. vlakbij hebben ze het lijk gevonden en dat blijkt dan effectief van Jurgen Konings te zijn. De extreemrechtse militair die coronadeskundige had bedreigd... werd in de buurt van zijn auto gevonden. Het was een jarenlange traditie tijdens de Olympische Spelen. Het uitdelen van condooms aan de sporters. Het was vooral bedoeld om aandacht te vragen voor HIV en AIDS. Maar dit jaar gaat het niet gebeuren. De organisatie in Tokio ziet seks tijdens het evenement niet zitten. Vanwege corona natuurlijk. Wel krijgen de atleten in totaal ruim 150.000 condooms mee naar huis als ze Japan verlaten. Over een uurtje begint de laatste ronde van de poolwedstrijden op het EK. Met op het programma Zwitserland-Turkije en Italië-Wales. Italië is al zeker van een plek in de achtste finales. En dat geldt ook voor Nederland. Maar Oranje moet ook nog een potje tegen Noord-Macedonië. Winnen is niet per se nodig, want we zijn al door. En dus wordt er flink gespeculeerd over wie de bondscoach laat spelen. Frank de Boer zei er dit over. Ik zal mijn twee wissels toepassen. Die duidelijkheid wil ik aan jullie geven. Dan mogen jullie... Eh, daarover brainstormen welke spelers eh, eruit zullen vallen. meer zeg ik er niet over in ieder geval. We hebben, eh, als we deze wedstrijd gespeeld hebben morgen, hebben we ongeveer zes dagen om ons voor te, vijf dagen om ons voor te bereiden op eh, de volgende wedstrijd. Als dat korter had geweest, dan had ik misschien andere keuzes gemaakt. De wedstrijd is morgen om 6 uur in de Johan Cruijff Arena. Het weer, zon en wolken wisselen zich af. Het is tussen de 20 en 26 graden. Vanavond laat en vannacht op steeds meer plaatsen regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB staat een file op de A10 Ring Zuid richting Den Haag... tussen afrit Watergraafsmeer en Knopend De Nieuwe Meer, 7 kilometer.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 Ah, I, love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her hair. the end. While I know she must be kind sunny days. Seeing magic in a million things, like the promise of tomorrow and today.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 Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death.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 Yo psíquico es el sintético este Yo quisiera estar ahí, más no tengo dinero. Uh, oh, oh. ZFM Zandvoort. me, I didn't know what to say. I never been on my own that way. Just sat by myself all day.